1 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. PVV-kamerlid Dion Graus wordt opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Volgens NRC zegt de jonge vrouw die voor de fractie werkte dat hij haar dwong tot heel veel ernstige dingen. Welke dingen is onduidelijk. De vrouw klaagt hierover bij toenmalig Kamervoorzitter Ariep. Graus mocht daarna volgens NRC alleen nog de Kamer in voor stemmingen. Kraus werd er eerder door zijn ex-vrouw van beschuldigd dat ze seks moest hebben met zijn beveiligers. Hij zegt zelf slachtoffer te zijn van een complot door een deel van de PVV-fractie. Er is een nieuwe ronde coronaversoepelingen ingegaan. Bioscopen, musea en theaters gaan weer open. Ook cafés en restaurants mogen binnen weer een beperkt aantal gasten ontvangen. De sluitingstijd van de horeca is verlaat naar 10 uur. Verder gaan casino's, sauna's, wellnesscentra en zonnestudio's weer open. En ook regels voor sporten worden versoepeld. Sporten in groepen is toegestaan, al mogen volwassenen nog geen competitie spelen. De Nederlandse hockeyers zijn het EK in eigen land goed begonnen. In het Wagenerstadion in Amstelveen, met ruim 3000 toeschouwers op de tribunes... was Oranje met 3-0 te sterk voor Frankrijk. Morgenmiddag nemen de hockeyheren het op tegen Duitsland... dat het toernooi gisteren begon met een overtuigende 8-1 overwinning op Wales. Op verschillende plekken in het midden en zuiden van het land zijn straten ondergelopen door huishoosbuien. Verder liep in Geldrop een spoorbrug onder water en kwamen in Eindhoven auto's vast te zitten in volgelopen tunnels. In Doetinchem werd het dak van een woning geraakt door de bliksem. In de loop van de nacht neemt de kracht van de buien af.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 time to go home.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 surrender.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 is wat genoeg is. En alles wat we hebben is al lang genoeg voor mij. Want liefde. to you keeping secrets on your pillow. Let me inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. I promise you.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 try Thank you. dat je gaat.